7 uur. Thijssen met het NOS-journaal. De overheid wil dat het bedrijf Gemoers in Dordrecht stopt met het lozen van de omstreden stof Genex in de rivier de Merwede, meldt het AD. De stof is al op diverse plekken in Zuid-Holland in het drinkwater aangetroffen en toxicologen waarschuwen dat Genex gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. Volgens Gemoers is niet duidelijk wat de gezondheidsrisico's zijn. Het bedrijf wil de lozing hooguit halveren. De baas van de CIA, Mike Pompeo, noemt site Wikileaks een vijandige inlichtingendienst. Volgens Pompeo heeft de organisatie Rusland meerdere keren geholpen en richt Wikileaks zich voornamelijk op de VS, terwijl ze steun zoekt bij niet-democratische landen en organisaties. Pompeo zei dit tijdens de eerste publieke toespraak van hem als baas van de CIA. In het zuiden van Mexico zijn 24 mensen om het leven gekomen nadat een bus frontaal tegen een brandstoftruck was gebotst. Direct na de botsing ontplofte de vrachtwagen. Negen mensen raakten gewond. Volgens ooggetuigen vervoerde de truck twee volle tanks met brandstof. In Mexico vallen geregeld doden bij ongelukken met brandstoftrucks. Supermarktketen Jumbo roept een partij ongerookte Coburgerham terug... omdat het risico bestaat dat die is besmet met de Salmonella-bacterie. Klanten krijgen het advies om de ham terug te brengen naar de winkel. Tot de terugroepactie is besloten in overleg met de Voedsel- en Warenautoriteit. De mogelijke besmetting kwam aan het licht tijdens een kwaliteitscontrole. En in de Amerikaanse staat Maryland hebben 24 mensen urenlang vastgezeten in een achtbaan in een pretpark. Het treintje van de attractie waar ze in zaten stopte op 30 meter hoogte. De brandweer heeft zeven kinderen en 17 volwassenen met een harnas één voor één naar beneden geholpen. De oorzaak van de stilvallende attractie is nog niet bekend. Het weer wisselend bewolkt met in het westen de meeste ruimte voor de zon. In het oosten een enkele bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht valt er op veel plaatsen wat regen. De paasdagen zijn wisselvallig met ook regen. En dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 die me richting Amstelveen. De weg is weer vrij bij Oudekerk en de Amstel. Er staat nog wel 4 kilometer file vanaf knooppunt Holendrecht.